en hij had een hele goede baan. Maar s'avonds als hij thuis kwam, trok hij kleren aan. Toen men erachter kwam, toen was het plotseling gedaan. Zijn vrouw ging van hem weg, en het kostte hem zijn baan. La, la, la, la, Hij is een transseksueel. Hij werkt in een bordel. Van morgens negen tot vijf is hij een ongebouwd weg? Hij is een transseksueel. Hij werkt in een bordel. Ja, het is hij is een ongebouwd werk.